Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De hulpdiensten hebben opnieuw meerdere huizen in de omgeving van de Elandkerk in Den Haag ontruimd. Gevreesd wordt dat een van de kerktorens kan instorten. Eerder op de dag werd een deel van de straat rond de kerk al afgezet... maar die werd later weer vrijgegeven omdat deskundigen hadden geconcludeerd dat er geen gevaar was. Maar volgens de brandweer kan de Haagse kerk toch instabiel worden... omdat er door de storm diverse stukken van het dak zijn gevallen. De bewoners van zo'n 20 huizen moeten de nacht elders doorbrengen. De komende ochtend rijden er nog geen treinen vanwege stormschade, meldt ProRail. Er liggen veel bomen en andere dingen op het spoor. Op sommige plekken is de bovenleiding beschadigd. Het is onduidelijk wanneer de treinen wel weer kunnen gaan rijden. Ook op de weg zal in de ochtend nog niet alles bij het oude zijn. In het hele land, maar vooral in de kustprovincies, zijn vrachtwagens gekanteld. Pas als die zijn weggehaald is goed te zien of er schade is aan de weg. President Biden zegt dat Rusland met een inval in Oekraïne verantwoordelijk zal zijn voor een catastrofale oorlog. Hij is ervan overtuigd dat president Poetin al tot een offensief besloten heeft, met als doel de hoofdstad Kiev. Biden benadrukte wel dat het voor Moskou nog niet te laat is om te deescaleren door middel van diplomatiek overleg. Rusland zegt juist bang te zijn voor een Oekraïense aanval op Donetsk en Luhansk, de twee Oost-Oekraïnse regio's die zichzelf onafhankelijk hebben verklaard. De lokale leiders hebben besloten de bevolking te evacueren. De eerste bussen zijn aangekomen in de Russische stad Rostov. Het weer, langs de kust nog storm of zware storm, windkracht 9 of 10... met windstoten tot 130 km per uur. In het zuiden neemt de wind langzaam wat af. In het Waddengebied kan nog even windkracht 11, zeer zware stormen worden gemeten... met windstoten tot 140 km per uur. De komende uren neemt de wind ook daar merkbaar af. Overdag is het grotendeels droog, met eerst ook geregeld zon. In de avond volgt regen. Er staat nog een stevige wind, aan de kust mogelijk stormachtig.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 Al die maanden binnen zitten, wat heb ik dit gemist? eenieder ieder knikt gemeend. Zij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen. Het is tijd Kom bij de eerste ronde. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone. Ik miste de sfeer en zelfs nog de bom. Wat eerlijk. Wat is het waard dat biertje als je niet kan proosten met je naaste vriend? Dus vanavond gaan we los voor tien. Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend? Even los met z'n allen, even zonder de zorgen. Of op zijn minst op we ware voor morgen. En breng een toast op de eerste rond. Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen. Het is tijd, de hoogste tijd Dat weer eindelijk stroomt. Het is tijd. hoogste tijd. the beat to live van zij is bang Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo of Ibiza Ik laat je niet meer gaan Ik blijf met je nu voor lijf Dus baby zeg en roep mijn naam En ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag verlaat Dan verdwijn ik voor een tijd Heb schijt aan je vriendinnen Dus baby kom nu naar mij Nee ik laat je niet meer gaan Eén ding wat ik wil van jou Is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je zo benauwd. Dus één mevrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één vrouw, wat doe je nou? Mami, pak mijn visa. Voor jou doe ik alles, ja, echt alles, maar happy Wij ik iets herinner, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat ik laat je niet meer gaan Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd Dus één hey, vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd. Dus één hey vrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in ademnood. En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet meer, kijk je in die mokro flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb schijt aan je vriendinnen, dus baby kom nu naar mij. Nee, ik laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, je naam. Ba, ba, ba, ba. Mhm, mm mhm. aha, aha. Oh, dieses, die, äh, die... Mm kannst den mit einstarten. I warn you about my secret. I'm going to expose. I create that to your bodies, to your mind and souls.